Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet overweegt de missie tegen IS uit te breiden tot Syrië. Tot nu toe zijn de Nederlandse F-16's alleen actief boven Irak... omdat aan de inzet in Syrië volkenrechtelijke bezwaren zouden kleven. Maar volgens het kabinet zijn er aanwijzingen dat zo'n mandaat er nu wel is. Een volkenrechtelijk adviseur moet uitsluitsel geven... en zodra dat is gebeurd neemt het kabinet een besluit. Het kabinet trekt meer geld uit voor defensie, zo staat in een brief van de ministers Hennis en Koenders aan de Tweede Kamer. Hoeveel geld precies met de versterking is gemoeid wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag, net als de manier waarop in de toekomst missies worden gefinancierd. Hennis en Koenders schrijven dat er rekening moet worden gehouden met een langdurige periode van spanningen en instabiliteit, dichtbij en ver weg. De Europese Centrale Bank verhoogt het noodkrediet aan de Griekse banken met nog eens 1,8 miljard euro. Dat melden verschillende persbureaus op basis van ingewijden. De Grieken nemen massaal geld op en het is de bedoeling dat door het hogere noodkrediet banken genoeg geld in kas hebben. Naast andere leningen hebben de Grieken tot nu toe 85 miljard euro aan extra noodsteun ontvangen. Dat bedrag gaat nu dus verder omhoog. Maandag is er een extra eurotop over de Griekse problemen. Bij het naspelen van de slag bij Waterloo ter nagedachtenis aan de veldslag 200 jaar geleden is gisteren in België een dode gevallen. Volgens de organisatie werd hij plotseling onwel en overleed hij ondanks reanimatie ter plekke. Tijdens de show met vuurwerk liepen gisteravond drie mensen brandwonden op. Een van hen raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. De 21-jarige man die gisteren negen zwarte gelovigen doodschoot in een kerk in Charleston heeft bekend... Dylan Roof wilde met de aanslag een rassenoorlog ontketenen, zegt een Amerikaanse functionaris. De gouverneur van South Carolina vindt dat Roof de doodstraf verdient. De man werd gisteren na een klopjacht opgepakt. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien. Ook vannacht en morgenochtend buien.